De stemming is vanavond om 7 uur Nederlandse tijd. Als basisscholen te weinig leraren hebben... kunnen ze in noodgevallen beter een vierdaagse lesweek invoeren. Dat vindt onderwijsbond AOB. Nu worden soms invallers voor de klas gezet zonder onderwijsbevoegdheid... of worden leerlingen verdeeld over andere klassen... om te voorkomen dat ze naar huis moeten worden gestuurd. Volgens de Onderwijsbond gebeurt dat te vaak... en is dat niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs... Een vierdaagse lesweek is nu beperkt mogelijk. Wettelijk mogen scholen per schooljaar maximaal zeven lesweken van vier dagen inroosteren. Supermarktketen Albert Heijn neemt zijn winkels op de schop. Er komen keukens in de supermarkten waar gerechten met producten uit de winkels worden bereid. Daarnaast moeten klanten producten uit de winkel kunnen bestellen die binnen een uur thuis worden gebracht. Het gaat ten koste van ruimte voor traditionele kruidenierswaren, zoals diervoeding en schoonmaakproducten. Volgens topman Wouter Kolk is het tijd dat supermarkten een andere functie krijgen... nu steeds meer mensen hun boodschappen online bestellen. Het Britse televisienetwerk Sky stopt na volgend jaar met zijn wielerploeg. Het is nog onduidelijk of de ploeg blijft voortbestaan met een nieuwe sponsor of wordt opgedoekt. Sky stak de afgelopen negen jaar 165 miljoen euro in de wielerploeg... die daarmee een van de duurste en ook succesvolste ploegen in het peloton was...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 FM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu de Watertoren. reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. night. Then all the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you will go down in history.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 toen ik het origineel nog had. Het Het kan geen kwaad.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

moonlight gladness in love town. Put your hands together, everybody, bring your body to love town. Oh, oh, baby, moonlight gladness, moonlight gladness to love town. Tell me you wanna go with me, baby, sing. Everybody, bring your body. Uh, one time to love. to love time. 真。 to see your face child. ZFM wenst je fijne dagen.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

so I do it so long. en stuur je allemaal fijne dagen.